7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het samenwerkingsverdrag met Oekraïne wordt voorlopig niet opgezegd. Het kabinet krijgt van de Tweede Kamer tot aan de zomer de tijd om te besluiten... wat er moet gebeuren met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinet in die aanpak... bleek in het debat dat tot gisteravond laat duurde. De Surinaamse president Desi Bouterse heeft een crisisplan aangekondigd... waarmee de economie van het land uit het slop moet worden gehaald... Details zijn er nog niet, maar waarschijnlijk wil Bouters eh, voldoen aan de strenge eisen van het Internationaal Monetair Fonds om zo leningen te kunnen krijgen. De Surinaamse overheid heeft grote betalingsachterstanden en de Surinaamse dollar wordt al tijden minder waard. En de dagelijkse kosten voor Surinamers zijn daardoor enorm gestegen. Winkelketen Action doet nauwelijks iets aan duurzaamheid. Dat zegt de stichting Ranker Brand, die 700 kleding, voedsel en elektronicabedrijven beoordeelde op duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden bij de productie in lage loonlanden. Action behaalt de laagst mogelijke score. Het bedrijf reageert later vandaag op de beschuldigingen. Het document waarmee Rotterdam zich in 1940 overgaf aan de Duitsers is na 76 jaar teruggevonden. Het briefje werd bij toeval ontdekt door Gerard Groeneveld... die een boek schreef over Rotterdam tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij kocht het handgeschreven A4'tje op een internetveiling. Het zat ingevouwen in een oorlogsdagboek van Duitse troepen... dat werd aangeboden door een verzamelaar in Frankrijk. En titelverdediger FC Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League door Atletico Madrid. De 2-0 in Madrid was voldoende na de 2-1 nederlaag in de eerste wedstrijd. Bayern München haalde de halve finales door een 2-2 gelijkspel tegen Benfica. Het weer nog lokaal kan dichte mist voorkomen. Later overdag eerst zonnig, maar later buien met mogelijk onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Tot nu toe staan er vooral dagelijkse files in de Randstad. Maar in de noordelijke helft van het land komt nu wel een dichte mist voor. Dit zijn de files waar je wat meer vertraging op loopt. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zalbommel en Knopendijl. 6 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn open. 10 minuten vertraging al bij Almere. Op de A6 richting Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg staat 6 kilometer. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam tussen Horen en Purmerend Noord 4. Dat eh, komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem staat bij Knoop het Lunette 3 kilometer door een kapotte auto.